Jobboot met het NOS-journaal. In Libië is een Nederlander overleden als gevolg van een al door aanhangers van de Libische leider Gaddafi. De GPD-bladen melden dat hij en twee Nederlandse collega's eerder deze week werden overvallen door strijders van Gaddafi. Bij die overval zouden ook de medicijnen zijn gestolen die het slachtoffer gebruikte vanwege epilepsie. De mannen zouden na de overval naar de stad Benghazi zijn gevlucht, waar het slachtoffer dood werd gevonden door een van zijn collega's. Mogelijk heeft hij een epilepsieaanval gehad. In Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust, wordt hevig gevochten om het zwaar bewaakte hoofdkwartier van president Bakbo. Aanhangers van zijn rivaal Ouattara hadden al grote delen van de stad in handen. Ook het gebouw van de staatstelevisie is aangevallen. Het lijkt erop dat Bakbo bijna is verslagen. Een Zweedse VN-medewerkster is gisteravond in Abidjan doodgeschoten. Ze werd geraakt door een verdwaalde kogel. CDA Tweede Kamerlid Gerda van Burg wordt permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Wereldvoedselorganisatie FAO. Zij is naar de opvolger van Agnes van Ardenne, die voorzitter wordt van het productschap Tuinbouw. Verburg was in het vorige kabinet minister van Landbouw. Sinds de verkiezingen van vorig jaar zit ze weer in de Tweede Kamer. Eerder was ze ook al Kamerlid van 98 tot 2007. Nederlanders hadden vorig jaar minder te besteden dan in 2009. De koopkracht daalde met 1,4 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat komt vooral doordat de ziektekostenverzekering duurder werd. Ook de groei van de werkloosheid zorgde voor een lager besteedbaar inkomen. Wel werd er iets meer uitgegeven, 0,4 procent. Medewerkers van de openbaar vervoerbedrijven in de drie grote steden voeren deze maand weer één dag actie. Daarmee vragen ze Den Haag om af te zien van verplichte aanbestedingen en 120 miljoen euro aan bezuinigingen. Amsterdam trapt af, daar is donderdag geen openbaar vervoer tussen de ochtend- en avondspits.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 Somehow the road we started down had split us Sunday. know. con il cuore, con più donne sempre meno. Facciamo viola la domenica in tv Torno Italia col caffè ristretto Le calze nuove nel primo cassetto Con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria Buongiorno Italia, buongiorno Maria Con gli occhi pieni di malinconia.